uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Ryanair heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op een video van een man die een andere passagier racistisch bejegende. De man wilde niet naast de vrouw zitten en noemde haar onder meer lelijke zwarte bastaard. Veel mensen vroegen zich af waarom de bemanning hem niet tot de orde riep. Ryanair zegt nu dat de crew de racistische opmerkingen niet heeft gehoord. Toen uit de video bleek wat er was gebeurd, heeft het bedrijf naar eigen zeggen het racistische gescheld gemeld bij de politie en de vrouw excuses aangeboden. De man mag nooit meer met Ryanair vliegen. De nachtelijke lichtvervuiling in de 54 grootste steden van het land... is een heel klein beetje afgenomen, blijkt uit gegevens van een satelliet... die de afgelopen zes jaar het licht heeft gemeten. Stadskanaal is de stad met de minste lichtvervuiling... Delft, met de kassen van het Westland, straalt s'nachts het meeste licht uit. Milieufederaties hebben de resultaten van het onderzoek gepresenteerd... aan de vooravond van de Nacht van de Nacht. Morgen doen door het hele land gemeenten en bedrijven de lichten uit... om aandacht te vragen voor lichtvervuiling. Op een kleuterschool in het zuidwesten van China... zijn 14 kinderen gewond geraakt bij een steekpartij. De dader is een vrouw van 39. Ze ging de school binnen en stak met een keukenmes in op de kinderen. Ze is overmeesterd door leraren en beveiligers en overgedragen aan de politie. Het is niet bekend hoe de gewonde kinderen eraan toe zijn. Over de identiteit van de vrouw en haar motief is ook nog niets gezegd. Reddingswerkers hebben in de buurt van de Dode Zee in Jordanië... het lichaam gevonden van een meisje van 12. Daarmee is het dodental van de overstroming gisteren opgelopen tot 19. Er zijn ook meer dan 30 gewonden. De overstroming ontstond door hevige regenval... en verraste onder meer een groep scholieren en hun begeleiders... die op excursie waren vlakbij de Dode Zee. Sommigen werden kilometers meegesleurd door het water. Direct na het ongeluk werd een grootscheepse reddingsactie opgezet... met helikopters en speurhonden. Een aantal mensen wordt nog vermist. De Amerikaanse blueszanger en songwriter Tony Joe White is overleden. Zijn carrière begon in de jaren 60 en liep door tot aan zijn dood. Polk Salad Annie is een van zijn bekendste nummers. Maar White schreef ook veel nummers die door anderen werden gecoverd. Zo had Randy Crawford... ZFM, verkeersupdate.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 Got your signals everywhere. So let's lose control and rock the boat. You know you want it. You know you want it. Let's break the rules. A little rendezvous. You know you want it. You know you want it, baby. I want a piece of your mind let me in, let me in now. Don't wanna take up your time. Just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna get to know you better, you better, you better. I just wanna know you. No need to stress it. I just want your company and give you all my attention when we dance the Billie Jean. So let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it, you know you want it, baby. I want a piece of your mind, so let me in, let me in now. Don't wanna take up your time just have a drink, have a drink. Let's lose control and rock the boat. You know you want it, you know you want it. Let's break the rules, a little rendezvous. You know you want it. Cause I just wanna know you better, you better, you better.